Ze had hartklachten. Het schip maakte een Zuid-Amerika-reis en kwam uit Chili. Het ligt nu in Rio de Janeiro in Brazilië. Er zijn 1800 passagiers aan boord van verschillende nationaliteiten. In Caïro staan nog altijd tienduizenden betogers op het Tahrirplein. Ze zijn niet tevreden met de toezeggingen die het militaire interimbewind in Egypte de afgelopen avond deed. De sfeer op het plein is grimmig en er wordt af en toe geschoten. De leider van de militaire raad Tantawi kondigde afgelopen avond aan dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd. Voor 1 juli zullen de militairen de macht overdragen aan een democratisch gekozen regering. Maar de betogers reageerden met gejoel op deze aankondiging. Ze eisen dat er direct een burgerregering komt. De houtsneden van kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel, hebben op een veiling veel meer opgebracht dan verwacht. De kunstwerken gingen voor ruim 9000 euro van de hand. Het veilinghuis had een opbrengst verwacht van ongeveer 2000. Het boek met de 25 houtsneden dateert uit 1932 en Escher heeft ze allemaal gesigneerd. Ze werden gevonden bij een kringloopwinkel in Nieuwegein. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht in het westen kans op wat regen, het is daar een graad of 5. In het oosten daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Overdag bewolkt en af en toe regen en de middagtemperatuur ligt rond 9 graden.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 babe You clear my face so I can feel the breeze And I'm alone, it's Monaco The mister, I don't know a soul I'll drop off the keys at ballet Look out my window, babe One afternoon martini Wouldn't want it any other way I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy nights I'll thank you for today. I'm sure that by candlelight I'll be alright Zandvoort, op 106.9 CFFM so walks the high always. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you read my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. Because I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And that's how G scripts and begin to multiply everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I we intertwined our life forces and now we're unified I thought that we would just be friends Things will never be the same again It's just the beginning, it's not the end Things will never be the same again It's not a secret anymore Now we have know tonight I'm from now on I'll never, I'll never be the same again We're been, but my Meestal vang ik Ik wil een computer en een huiswerkautomaat.